Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tienduizenden Israëliërs hebben de afgelopen dag gedemonstreerd... tegen de nieuwe radicaal-rechtse regering van premier Netanyahu. Het was voor de vierde zaterdag op rij dat dat gebeurde. In Tel Aviv waren 40.000 mensen op de been... maar ook in Haifa, Beersheva en andere steden waren anti-regeringsprotesten. De demonstraties richten zich vooral tegen de plannen van de regering... om de macht van justitie af te zwakken. Zo wil de minister van Justitie dat het parlement wetten kan aannemen... ook als het Hoge Rechtshof die strijdig vindt met de grondwet. De Spaanse politie heeft een man aangehouden die mogelijk van plan was een terroristische aanslag te plegen. Volgens Spaanse media wilde hij dat doen met machinegeweer op het strand in Benidorm. De 28-jarige Spanjaard met een Marokkaanse achtergrond werd aangehouden in Girona. Hij zou op het dark web hebben gezocht naar handleidingen voor wapens en explosieven. Hoe concreet zijn plannen voor een aanslag waren is niet duidelijk. In de Oekraïnse regio Donetsk wordt zwaar gevochten... onder meer bij de plaatsen Bakhmut en Vuledar. President Zelensky spreekt van een extreem acute situatie bij het front. Volgens het Oekraïense leger zijn eerder deze week bij Vuledar... op één dag meer dan 100 Russische militairen omgekomen. Maar de door Moskou aangestelde gouverneur van Donetsk... voorspelt juist een nieuw succes voor de Russische troepen. De Russen richten zich op de inname van Bakhmut... omdat daarmee een belangrijke bevoorradingsroute voor Oekraïne zou worden afgesneden. In de eredivisie stonden afgelopen avond vijf voetbalwedstrijden op het programma. Een opvallende uitslag bij de wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht. Er vielen in totaal 10 doelpunten. Het werd in Alkmaar 5-5. Sparta blijft voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen. Het werd tegen NEC 1-1. PSV won met 2-0 van Go Ahead Eagles. RKC Waalwijk FCM eindigde in 2-0 en Herenveen Vitesse in 1-3. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt met minima tussen de 1 en 3 graden. In de loop van de nacht stijgt de temperatuur iets. In de ochtend is het grijs met wat lichte regen. Het wordt 4 tot 7 graden.